Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een aardbeving geraakt door brokstukken van een kerk. Zeker 25 mensen raakten gewond. De hulpdiensten zijn nog bezig om drie broertjes van anderhalf, vier en zeven jaar te bevrijden die onder het puin liggen. Op Ischia zitten nu veel toeristen. Het tijdstip van de aardbeving was rond 9 uur de afgelopen avond. Veel mensen zaten te eten en liepen in paniek de straat op. Nederlandse truckers slaan alarm over de haperende tolkastjes in België. Doordat die niet goed werken worden honderden vrachtwagenchauffeurs ten onrechte bekeurd, zegt branchevereniging Transport en Logistiek Nederland in de Telegraaf. Volgens TLN doen de registratiekastjes het soms niet en krijgt de nietsvermoedende chauffeur vervolgens een boete omdat hij geen tol heeft betaald. Het zou om vele honderden bekeuringen gaan vanaf, vijf, vanaf duizend euro. Minister Schultz zegt in de krant dat ze op de hoogte is van de problemen en dat ze die bij de Belgen heeft aangekaart. Amerika trekt zich niet terug uit Afghanistan. Dat heeft president Trump in een toespraak bekendgemaakt. Opvallend omdat Trump zich al jaren uitspreekt tegen de Afghanistan-oorlog. In zijn speech zei hij dan ook dat zijn eerste instinct was om militairen te laten vertrekken. Maar Trump vreest een machtsvacuum dat makkelijk opgevuld kan worden door Al-Qaeda en Islamitische Staat. Trump zei niet of en hoeveel extra troepen er naar Afghanistan gaan. Op dit moment zijn er nog 8000 Amerikanen in Afghanistan. In het Botlekgebied heeft een grote brand gewoed bij de Esso-raffinaderij. Die begon gisteravond en was rond middernacht bedwongen. In de omgeving van de raffinaderij was een dikke rookwolk te zien en er hing een zware oliegeur. Het weer. In het noordoosten eerst kans op mist. Verder vandaag zonnige periode en bijna overal droog. Het wordt 19 graden op de Wadden tot 25 in het zuiden.